met het NOS-journaal. De Amsterdamse AEX-index is gesloten op het hoogste niveau. Aanleiding voor het optimisme onder beleggers is de aankondiging van de Europese Centrale Bank... dat het staatsleningen van Zuid-Europese landen als Spanje en Italië gaat opkopen... De AEX sloot op 2,3% hoger op ruim 336 punten. De laatste keer dat de beursgraadmeter dat niveau haalde was in juli 2011. Andere belangrijke Europese beurzen sloten 2 tot ruim 3% hoger en ook in Amerika staan de beurzen op winst. Woningcorporatie Vestia gaat veel meer banen schappen dan was eh, aangekondigd. Bij de noodleidende corporatie verdwijnen niet 100, maar 259 banen. Dat staat in een brief die vandaag aan alle medewerkers is gestuurd. Vestia brengt het aantal banen terug door het beëindigen van tijdelijke contracten, maar ook door gedwongen ontslagen. De woningcorporatie ging vorig jaar najaar bijna failliet door speculatie met financiële producten. De marechaussee heeft twee mannen uit de Bahama's opgepakt die met een gestolen vliegtuig naar Bonaire waren gevlogen. Het tweemotorige toestel was dinsdag gestolen op de Bahama's en werd een dag later herkend toen het landde op het vliegveld van Bonaire. De autoriteiten op de Bahama's hadden na de diefstal een internationaal opsporingsbericht uitgedaan. De inzittenden van het toestel, twee mannen van 29 en 32, werden direct gearresteerd. De Colombiaanse guerrillabeweging FARC wil bij de start van de vredesonderhandelingen met de regering voorstellen om een bestand in acht te nemen. De gesprekken beginnen 8 oktober in Oslo. Later wordt het overleg voortgezet in de Cubaanse hoofdstad Havana. De Colombiaanse regering is tegen een wapenstilstand. Tussen 1999 en 2002 probeerden de partijen ook een vredesproces op gang te brengen. Maar de FARC gebruikte de gevechtspauze toen voor herbewapening en het opzetten van een drugsnetwerk.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 Tussen knopen het Hoevelaken en Afrit Bunschoten 7 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstoken weer open. Verderop staat 3 kilometer bij Muiden. En op de andere rijbaan staat ook 3 kilometer bij Muiden. Op de A20 in de richting Gouda.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 Sonny, Sonny, one so true. I love you. satisfied. You're my sweet, complete desire. Sunny one, so true. Yes, I love. past anyone shine so sincere Since anyone so true I love you I love you goal since you wanna have it all.